Trudy Vendrich met het NOS-journaal. In Griekenland wordt een nieuwe overgangsregering beëdigd. Het kabinet staat onder leiding van de interim-premier Papadimos, die het overneemt van Papandreou. Zoals verwacht blijft Venizelos aan als minister van Financiën. De leden van het nieuwe kabinet komen uit de socialistische PASOK-partij, de conservatieve oppositiepartij uit een kleinere rechtse partij. De voornaamste taak van de overgangsregering is het doorvoeren van de bezuinigingsplannen. De verwachting is dat er in februari of maart in Griekenland nieuwe verkiezingen kunnen worden gehouden. Het dodental van de aardbeving deze week in het oosten van Turkije is opgelopen tot zeker 19. Ook vandaag werden er lichamen onder het puin vandaan gehaald. De beving van woensdag had een kracht van 5,7 op de schaal van Richter. Zeker 20 gebouwen zijn ingestort, waaronder twee hotels in het centrum van de stad Wan. Daar wordt nog steeds gezocht naar overlevenden. Vorige maand werd in hetzelfde gebied ook al getroffen door een aardbeving. Toen kwamen er zeker 600 mensen om. Juweliers in Rotterdam kunnen vanaf vandaag sieraden beveiligen met sensoren. Daarmee wordt het gemakkelijker om gestolen juwelen na een overval op te sporen. Volgens de gemeente is Rotterdam de eerste stad in Nederland waar dit systeem wordt toegepast. Het is de bedoeling dat juweliers in andere steden er ook gebruik van gaan maken. Het ministerie van Veiligheid en Justitie betaalt de investeringskosten voor de juweliers en het eerste jaar van het abonnement. Het presentatieduo van het televisieprogramma Mythbusters krijgt een Nederlands eredoctoraat. Universiteit Twente geeft Emma Savage en Jamie Heineman een doctoraat voor de popularisering van de wetenschap en technologie in het televisieprogramma op Discovery Channel. In elke uitzending bevestigen of ontkrachten Savage en Heineman theorieën, legenden en mythen. Het weer. Vanavond en vannacht tot het flink af. In het noordoosten kan het dan een graadje vriezen. Morgen overdag valt in het oosten zon. In het westen meer bewolking, maar het blijft droog en het wordt dan een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald bij de ANUB. Het is een normale avondspits voor de vrijdag. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelofarensveen en Hoogmade 6 kilometer. A10 West naar Zaanstad voor de Koenten 07 is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. A15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en knooppunt Vaanplein 11. Verderop richting Gorkem, tussen Hendrik de Ambacht en Stiedrecht Oost 7. Dat is de nasleep van een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. En de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein.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 welkom terug bij het tweede uur van de Euro Breakdown. Op weg naar de nummer 1 van Europa. En op weg natuurlijk naar je weekend, hè. Als we nummer 1 gehad hebben, dan is het tijd om lekker alles op te ruimen. En lekker van je weekend te gaan genieten. 21 jaar nog weer van dit lijst. Aflevering 45, 11 november 2011. 11 van de 11e van de 11e vandaag. In de lijst 17 stijgers, 3 zittenblijvers, 17 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Het de van Venus, Snow Patrol, Call It Out in the Dark, Rio, Miss Sunshine en Ricky Leza's Pitbull, I Like How It Feels. Europa vond het toch te veel te vorige platen, lijken blijkbaar dus nu alweer na drie weken uit de lijst. Hierna gewoon Megan Un Momento, 10 plaatsen winst, daarmee de snelste stijger. Jennifer Lopez met Papi en 16 weken de snelste daler. Langs genoteerd, net als vorige week de Red Hot Chili Peppers, The Adventure of Rain Dance Maggie. Proberen 17 weken terug te vinden, zakken wel van 37 naar 40. 11 november ook terug te vinden in de geschiedenisboeken. 1918 in de Eerste Wereldoorlog wordt een wapenstilstand bereikt. En diezelfde dag nog, de Britse regering erkent de onafhankelijkheid van Letland. 2008 op deze 11 november de invoering van het opsporingssysteem Amber Alert in Nederland. Nu, drie jaar later, staat op nummer 19 in de lijst der lijsten de Euro Breakdown. Snow Patrol. This is everything you are. De Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown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 but it might be for the best You can't walk away anyway Cause you've nowhere else to go Is he worth all this? Is it a simple yes? Cause if you have to think, it's fucked Feels like you loved him more he loved you And you wish you'd never met Don't kill love now Don't kill love Don't kill love now Don't kill love You've been up all night And the night before And you've lost count of drinks and time And your friends keep calling strangers everywhere things did. I get a good feeling, yeah de platen van Snow Patrol. This is Everything You Are, die in de vierde week omhoog gaat van 28 naar 19. En van 27 naar 18 in de vijfde week Flowrider en een Good Feeling. Eén plek hoger, ook een plaat die trouwens al vijf weken in de lijst staat. Die is van LMFIO. En gaan van 25 omhoog naar 17. Sexy and I Know It. looking like Debbie Fly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 workout. Mama, deze week is een ander van Britney Spears en Criminal. Na zevende week blijft ze dus zitten op nummer 13. En voor nog eh, de de LMFAO, Section Noord, in de vijfde week omhoog van 25 naar 17. Britney Spears de tweede blijven. Ina en Juan Megan Un Momento zijn de snelste stijger van deze week. In de vijfde week gaan zij omhoog van 22 naar nummer 12. Zometeen op 11 nog voor Tidy en Leak. Hun single Keep Waiting gaat in de zesde week omhoog van 18 naar nummer 11. Hoe eerst Ina Van Megan.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 In de zesde week gaan ze omhoog van 18 naar nummer 11. Een tijd voor ons om dan weer even achterom te kijken. Op nummer 20, The Winham Temptation, Shout in the Dark. In de zesde week vier plaatsen omhoog. Snow Patrol, This is Everything You Are in de vierde week omhoog van 28 naar 19. Van 27 naar 18 in de vijfde week Florida en Keep a Feeling, Good Feeling. LMFAO, Sexy and I Know It in de vijfde week van 25 omhoog naar 17. Polymers, Hardskip Sebiet. In de tiende week zakkend van 10 naar 16. En in de elfde week zakkend van 11 naar 15. David Guetta, Sia en Titanium. Ook 11 weken in lijst Colvin Harris en Cleese Bounce. Eh, zakken van 12 naar 14. Op 13 blijft staan in de zevende week Britney Spears en Criminal. Ina Guam Megan en Un Momento is de beste plaat deze week. Althans, die het snelst omhoog gaat deze week. In de vijfde week namelijk van 22 naar nummer 12. Party League Keep Waiting in de zesde week dus omhoog van 18 naar nummer 11. Er staat één man deze week eh, twee keer in de top 10. En die man die heet James Morrison. Op 10 vinden we met I Won't Let You Go. In de 8 week zakt het van 8 naar 10. En ook op 8 staat hij met uh, Slave to the Music. In de 11 week zakt hij daarmee van 7 naar 8. Wat we gaan doen? Nou, we gaan gewoon de nummer 10 draaien van deze week. James Morrison, I Won't Let You Go. Van 8 zakken dus naar nummer 10 in zijn achtste week. little time, to hold yourself. Take a little time to feel about before it's gone. zo heet die man. En I Won't Let You Go, zo heet zijn single in de achterweek week dus zakkend van 8 naar nummer 10. ZFM, Westkust, weerbericht. We begonnen deze vrijdag eh, erg bewolkt. Maar in de loop van de dag eh, verdween die bewolking en kwam de zon tevoorschijn. De zuidoostelijke wind die waait matig in de polder, vrij krachtig aan zee. De temperatuur stijgt naar maximaal 11 graden. Vanavond en de komende nacht is het dan weer vrij helder en eh, een beetje nevelig. Het blijft droog het komt af naar een graad of 4. Zuidoostelijke wind die draait naar zuid en is overwegend matig van kracht vanavond. Morgen schijnt dan de zon weer flink. Maar eh, in de middag trekt er wel wat sluierbewolking over onze regio. Het blijft droog en er waait een meest matige zuid- tot zuidoostelijke wind. De temperatuur komt iets hoger uit en stijgt in de middag naar maximaal 12 graden. Zondag dan trekt er ook een hoop sluierbewolking over onze regio. Het blijft droog en er waait een overwegend matige zuidoostelijke wind. Temperatuur zondag? Nou, ik denk dat we net aan in de dubbele cijfers komen. Het zal een graad of 10 worden. Het ritme van Zandvoort. Let's go. En dan zit je net te verkondigen dat het het hele weekend droog blijft. Niet heel warm, maar wel droog. En welke plaat heb ik dan klaarstaan voor je? Pitbull, Mark Anthony, Rain Over Me.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 de enige hondensoort die ook muziek maakt. Pitbull samen met Mark Anthony en Rain Over Me. In de vijf week omhoog van 14 naar 9. Nou, James Morrison, Slave to the Music, die hebben we al gehad. Althans, James Morrison, I Won't Let You Go hebben we al gehad. Dat is de nummer 8 van deze week, slaan we even over. In de 11 week zakt hij ook wel van 7 naar 8. Plek 7 wordt overgenomen door de plaat die vorige week nog op 5 stond van Brooke Fraser, Something in the Water. 6, David Guetta, Nicky Mier en Turn Me On. En op 5... Daar vinden we Jason Derulo. We begin vandaag en Ik kom hij al binnen met Fight For You. Dit is eh, It Girl, van 9 omhoog naar 5. Just trying to find you I've been like a maniac, insomniac Five steps behind you Tell them other girls They can hit the exit check, please Cause I finally found a girl of my dreams Much more than a Grammy Award That's how much you mean to me You could be my it girl Baby, you're the shit girl Loving you could be a crime Crazy how we did, girl This is it, girl Give me 25 you in the middle of my spotlight You could be my it girl You're my biggest hit girl Let me play loud Let me play loud like oh, oh, oh, Let me play loud Let me play loud like Let me play loud You can't help but turn them heads Not get them dead Jumping like flies around you If I get your body close, not letting go Hoping you're about to Tell them other guys They could lose your number, you're done They don't get another shot cause you're love drunk Like a TV show playing reruns Every chance I get, I'ma turn you, you be my on. girl Baby, you're the shit, girl Loving you could be a crime Crazy how we fit, girl This is it, girl Give me 25 to life dat hij nu in de lijst staat, eh, zakt hij. En wel van 2 naar 4. En daarvoor Jason Derulo, It curl in de zevende week omhoog van 9 naar 5. Wij gaan even een kijkje nemen in... Eh, de enige echte Nederlands top 40. Daar twee platen nieuw binnen op 36. Boomerang, DJ Felix featuring Aiken, Pitbull en Jermaine Dupree. Op 28 You Make Me Feel, cover Starship en uh, Sabi tot 10 van de Nederlandse top 40. Op 10 vinden wij Tom Hanks featuring Shaman Logic, I Believe. Move Like Jagger, Maroon 5, Christina Aguilera zakt van 7 naar 9. Van 6 naar 8, God To Love You, Jean-Paul, Alexa Jordan. Titanium van David Guetta zakt van 5 naar 7. David Guetta en Asher With You in de vierde week omhoog van 8 naar 6. Van 4 zakt het naar 5 in de achtste week Paradise van Coldplay. Avicii met Levels in de zesde week omhoog van 15 naar 4. We found Love, net als vorige week op 3 van Rihanna en Calvin Harris. Op 2 blijft staan Somebody That I Used To van Gotcha en Kimra. Nog steeds de beste plaat in Nederland. Ik neem je mee van onze enige rechter Gers Pardoel. Wat dus voor de Nederlandse 40 hoe de top 3 eruit ziet van de Euro Breakdown. Nou, dat ga je gewoon nu allemaal horen. We beginnen gewoon op nummer 3. Een halvering van vorige week, toen namelijk op 6, nu op 3. Rihanna, Calvin Harris. We Found Love. Ondertussen trouwens alweer 7 weken in de lijst. Straks nog de nummer 2 en de nummer 1 van Europa. van Europa. Vorige week moesten ze nog net aan genoeg nemen met een vierde plek. Nu gaan ze twee plekken omhoog naar twee Coldplay en Paradise. Rihanna Calvin Harris, We Found Love, deze week op drie. Nog één plaat te gaan. Dat is de beste plaat van Europa dit Tiende week staat Kotja en Kimra. Nog steeds op de bovenste tree voor de tweede week achter elkaar. Somebody that I used to know. 的你。 terug te vinden. Gotcha, Kimbra, Somebody That I Used To Know. En voor de tweede week achter elkaar zijn zij de beste plaat in Europa. Coldplay Paradise kwam in de buurt plek 2 en ook Rihanna, Calvin Harris, We Found Love op 3. Bruno Mars, Mario, Jason Derulo It Girl maken de top 5 compleet. Moet de lijst nalezen, dat kan. Hij straat. straks gewoon weer op internet vanaf een uur of 5.